Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt nog wat geschoven met zetels. We hebben een nieuwe verkiezingstussenstand. Mijn collega Malou Petter weet hoe het zit. De VVD die verliest er eentje, stond eerder nog op 36 en komt nu op 35 zetels. En waar komt er dan één bij? Nou, dat is voor de partij van Sylvana Simons plus één. En dat zou betekenen dat met deze tussenstand zij weer in de Kamer komt. En dat er dus vier nieuwe partijen zijn. Want ook de boer-burgerbeweging Volt en Ja21 zien we waarschijnlijk terug in de Tweede Kamer. Nog even de grote winnaars op een rijtje. De VVD is weer de grootste. D66 knalt door naar plek 2. Forum voor Democratie stijgt hard. Het lijkt erop dat die van 2 naar 8 zetels gaat. En over Forum gesproken, het Openbaar Ministerie kijkt of die partij wordt vervolgd. Gisteren aan het begin van de avond hield Forum een verkiezingsbijeenkomst daar was het nogal druk. We zijn in Amsterdam, in het Westerpark. Het is afgeladen vol. Dit is het sluitstuk van onze campagne. De mooiste campagne die ik ooit heb gedaan. Ik ben trots, ik ben ontroerd en ik vind het echt magisch wat we hebben gedaan. Afstand houden was er niet bij. Ook de gemeente zegt dat het niet volgens de coronaregels is gegaan. Thierry Baudet heeft nog niet op de uitslag gereageerd. Hij is na de bijeenkomst die je net hoorde nergens meer gespot nieuws dan nog. De Amerikaanse geheime dienst heeft iemand opgepakt... die rondliep bij het huis van vicepresident Kamala Harris. Het gaat om een man uit Texas die een geweer en flink wat kogels bij zich had. In de haven van Rotterdam heeft de douane gisteren meer dan 4000 kilo cocaïne gevonden in een container uit Ecuador. De drugs zaten verpakt in duizenden losse pakjes. Het spul is 300 miljoen euro waard en is vernietigd. En de uitreiking van de Oscars ziet er dit jaar anders uit door corona. Het wordt geen propvolle zaal met filmsterren, maar een prijsuitreiking in de buitenlucht. En ook zijn er minder gasten en presentatoren bij. De gouden filmbeeldjes worden over iets meer dan een maand uitgereikt. Het weer, er kan nu nog een buitje vallen in het westen, later ook op andere plaatsen. Het wordt 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB door een ongeluk op de aansluitende weg op de A10 eh, Ring Zuid richting Den Haag staat bij Amsterdam Oud-Zuid 2 kilometer file. De N231 Alfa aan de Rijn richting Amstelveen is nog steeds dicht door een ongeluk tussen Nieuwveen en Kudelstaart.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 Misschien kijk ik te ver vooruit. nog even daar. Wanneer de drempels komen op jouw pad. En het leven niet verloopt zoals je had verwacht. De groei komt pas na de pijn. Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn.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 Sent the villains to Hades, a hit with the ladies, a stallion in the sack. You can't get your laugh back when right follows left, Jack. The more you see, the less you know. When others would leak it, his service, his secret place. God, when it's your time to go free new country safe and sound with villains six feet underground and no one knows cause no one's found any trace of a man for all seasons loves them and leaves them alone so alone and you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when and who up a creek with no canoe watch out for the man for all seasons loves them and leaves them alone so alone but from the House of Lords, saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, the brunette or blind. Baby, it's so elementary For the man never near Stop your life with one stare See the film, you'll know how it goes But this ain't no fiction Just check the nation Quit pro quo A pro's pro Hey, fellas Don't be jealous When they made him, they broke the mold So charismatic, Mandel for prematurely shooting his load. Ah! Queen of country, safe and sound, with villains six feet underground, and no one knows, cause no one's found any trace of a man for all seasons. Walks some and leaves some alone, so alone. And you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when, and who.